Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Bleker in een internationaal tijdschrift wordt gepubliceerd. Wetenschappers in Rotterdam hebben een variant van de vogelgriep ontwikkeld die overdraagbaar is bij fretten. Bleker is bang dat met die kennis een biologisch wapen kan worden gemaakt. Hij kijkt nu of hij voor internationale publicatie een exportvergunning verplicht kan stellen. Kofi Annan komt vandaag aan in Syrië. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga zal daar praten met president Assad en leden van de oppositie. Annan zei voor vertrek dat hij met realistische voorstellen naar Syrië afreist... in de hoop een eind te kunnen maken aan het bloedvergieten. Hij wilde niet zeggen wat zijn voorstellen inhouden. Het dodental van Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook is opgelopen tot acht. De aanvallen zijn een vergelding voor Palestijnse raketbeschietingen op Israël, waarbij twee Israëliërs gewond raakten. Onder de acht doden zou de leider zijn van een militante Palestijnse beweging. Het is de grootste uitbraak van geweld tussen Israël en de Palestijnen in maanden. Het wordt voor buitenlandse studenten moeilijker om in Nederland studiefinanciering te krijgen. Nu kunnen studenten uit andere Europese landen een volledige studiebeurs krijgen als ze naast hun studie acht uur werken. Staatssecretaris Zeilstra verhoogt die norm naar 14 uur. Sinds 2006 zijn steeds meer mensen van de regeling gebruik gaan maken, waardoor de kosten zijn opgelopen van 6 tot 26 miljoen euro. De Hells Angels hebben een bestuurslid uit Zeist gerooieerd, omdat de politie op zijn computer kinderporno heeft gevonden. De motorclub noemt de vondst walgelijk. Het huis van de man werd vorige maand doorzocht in een onderzoek naar wapenhandel. Op een aantal computers bleken honderden foto's met kinderporno te staan. De Hells Angel uit Zeist zit vast. Het weer, vanochtend is het bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op sneller gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen en op de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.